Kees Groot met het NOS-journaal. Slaande brand heeft vannacht een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem verwoest. De brand brak kort na middernacht uit. Door het vuur stortte een van de zijmuren in, waarna ook het dak naar beneden kwam. In het gebouw aan de Waardeweg was een bedrijf gevestigd dat displays maakt voor brillen. De brand is inmiddels onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, wordt vandaag verkiezingen gehouden. Volgens de peilingen wordt de sociaal-democratische SPD opnieuw de grootste partij. Dat is een tegenvaller voor bondskanselier Merkel. Die vindt dat de centrum-linkse regering in Noord-Rijn-Westfalen te veel schulden maakt. Ze had gehoopt dat haar eigen CDU weer aan de macht zou komen. De kandidaat-lijsttrekkers van het CDA zijn positief over een eventuele samenwerking met de PvdA. Ze zijn het erover eens dat het heel goed mogelijk is dat het CDA met de PvdA in een nieuw kabinet komt. Dat bleek tijdens een onderling debat in Nieuwsuur. Volgens de kandidaat-lijsttrekkers is een middenpartij als de PvdA een aantrekkelijker optie dan samenwerking met de SP of de PVV. De Griekse president Papoulias ontvangt vandaag de leiders van de partijen in het parlement. Hij wil met hen een ultieme poging doen om de politieke impasse in het land te doorbreken. De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te formeren. Als Papoulias er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen, gaat Griekenland waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus. Honderden fans van de Turkse voetbalclub Fenerbahce zijn gisteravond in Istanbul slaags geraakt met de politie. Dat gebeurde nadat de club thuis gelijk had gespeeld tegen aartsrivaal Galatasaray. Door het gelijkspel won Galatasaray de Turkse titel. Na het laatste fluitsignaal braken fans van Fenerbahce delen van de tribune af en gooiden stoeltjes op het veld. Ook buiten het stadion en op andere plekken in Turkije kwam het tot ongeregeldheden. Het weer, de dag begint zonnig, vanmiddag enkele stapelwolken, het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Na het weekend wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files en er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.